Venezuela is een week van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers die vielen tijdens de Amerikaanse inval. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt op televisie. Bij die inval zouden zeker 55 militairen zijn omgekomen, al zeggen anderen dat het er meer zijn. Bij de actie werd president Maduro afgelopen weekend gevangen genomen. De schutter van de Amerikaanse Brown University heeft zijn daden bekend in een video die de politie heeft gevonden. De man schoot vorige maand twee mensen dood, verwondde negen anderen en een paar dagen later vermoordde hij ook een professor. In de video toont hij geen enkel berouw en nam de boodschap op voordat hij zelfmoord pleegde. Het winterweer verstoort het openbare leven. In Tiel is het grote wijkfeest van de Postcode Loterij afgezegd. In Den Haag gaan de markten niet door vanwege code oranje en veel gemeenten halen deze week geen afval op. Ook kerstbomen worden later opgehaald en nieuwjaarsrecepties zijn gecanceld. En twee Nederlandse wintersporters zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt na valpartijen op de skipistes. In Tirol viel een oudere man buiten de piste en raakte buiten bewustzijn. En verderop ging een snowboarder hard onderuit na mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer van Weer Online. Het kan sneeuwen in het westen, overdag ook op andere plekken met temperaturen rond 0 graden. Op de meeste plaatsen is er code oranje, geel is voor de Waddeneilanden en voor Limburg.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 Jeetje, Mina zeg. Een hele goede morgen. Hoe laat is het? Het is kwart over vier, nog niet eens eigenlijk. Eigenlijk is het pas veertien over vier. Het is eh, Luc van de redactie hier. Een hele goede morgen. Ehm, normaal gesproken begint uh, en Marieke de pre-party pas rond een uurtje of vijf. Maar ik dacht, ik ga even de storm vooruit. Ik wil niet dwars door de storm des doods heen. Dus ik ben eh, alvast gaan rijden. En toen ik wakker werd, toen dacht ik eigenlijk... oh, het valt wel mee. Ik heb gisteravond echt eh, mooie brieven naar mensen geschreven. De mensen die ik nog heb kunnen zien, heb ik innig geknuffeld. Goed in de ogen gekeken en gezegd wat zij voor me betekenen. En toen, eh, ja, met de gedachte eigenlijk van ik zie jullie nooit meer terug... vanochtend wakker geworden om, om de storm des doods te doorstaan. Maar die was er nog niet. Dus ik ben eigenlijk op mijn, op mijn boerian fluitjes... ben ik gewoon richting de studio van Q-Music gereden vanuit Utrecht... Het was hartstikke lekker, hartstikke makkelijk rijden onderweg. Nu pas, nu begon een beetje pas de sneeuw te vallen. En het begon harder te waaien. Dus ik denk dat langzaam maar zeker eh, code geel, code oranje, code rood... ik weet niet welke co we vandaag hebben... Eh, dat die langzaam maar zeker van toepassing is. Dus blijf een beetje voorzichtig onderweg. Maar ja, ik ben er dus al. Dus ik dacht, weet je wat, we beginnen gewoon nu. We beginnen nu met Mattie en Marieke de pre-party. De deuren zijn geopend, je bent van harte welkom ben wel even nog alles een beetje voor mezelf aan het eh, opzetten hier. Ik heb eigenlijk nog maar koffie gehaald. Verder nog niks gedaan. Ik ben inmiddels ingelogd in de app. Eens even kijken. Anton is er meteen bij. Goedemorgen, Lucky! Ook lekker vroeg! Hey! Ja, zeker Anton. Lekker vroeg deze ochtend. Goedemorgen, goedemorgen. Zo, het is altijd echt bizar hoe snel mensen dan een, meteen een berichtje sturen. Zodra ik ook maar één, één zucht hier eh, <laughs> in die microfoon blaas. Diana is erbij, Erik. Nou jongens, helemaal gezellig. Lucky, goedemorgen, stuurt Arno. Ik moet nog wel het een en ander doen. Ik, moet, ik heb mijn werk nog niet helemaal klaar. Ja, dat, heb, dat herken je misschien wel. Dat je dan uh, op, op voor werk iets moet voorbereiden. En dat je dan denkt, ah, ik doe dat morgenochtend vlak voor die meeting. Doe ik dat nog wel even. Ik stuur die mail later wel. Nou, wij gaan eh, later in de ochtendshow gaan we bellen met eh, Timme. Timme Koster. Hij is bobsleer voor het Nederlands bobsleeteam. en ik moet dat gesprek nog even een klein beetje voorbereiden. Want ja, je bent tenslotte toch Luc van de sportredactie. En dat heeft dan ook weer alles te maken met uh, de Olympische Winterspelen die eraan komen. Nog 30 dagen, dan gaan we naar Milaan, naar de winterspelen. Maar zover is het nog lang niet.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 Mm-hmm. I could be the world to you, the missing piece, that extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard with me, that isn't the case. Fleetwood Mac op Q-Music Everywhere. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Mattie en eh, Marike de pre-party is eh, begonnen bij deze. Ik ben eigenlijk iets te vroeg, maar dat maakt allemaal niet uit. Mag de pret niet druk. Ik vind het eigenlijk wel gezellig. Het is namelijk zo dat ik dacht, ik ga voor de storm des doods die aan zit te komen. Ga ik even vooruit. Onderweg tot nu toe was er bij mij eh, helemaal niks, niks aan de hand. Ik heb een klein beetje sneeuw gehad richting Amsterdam vanuit eh, Utrecht. Maar daar eh, bleef het ook wel, eh, wel bij. Maar misschien kan Anton uit de app van Q-Music mij even een, een korte verkeersupdate geven. Even Anton, de situatie op de weg. Nou Luc, even de situatie op de weg. Ja. wederom zit ik weer bij bij Utrecht. Ja. Tussen, tussen de Meren en Woerden. Ja. nou is het net beginnen te sneeuwen. Dat dacht ik al. Eh, verder is het goed rijden op de weg. En eh, ja, ik denk ook, net als jij, ik ga maar eens eh, voor de storm. Ja. En, Hoe laat moet je beginnen? Ik moet om 7 uur beginnen, oh. dus we lekker vroeg. Lekker vroeg. Nou ja, collega's dus nog? Als ik ben, dan stuurt mijn collega gewoon lekker naar huis. Oh ja, heel goed. Heel goed. Fijne uitzending. Dankjewel Anton, dankjewel, dankjewel. Ja, inderdaad, iedereen wat eerder op pad. Lekker de collega's naar huis sturen zodra het kan. Eh, verder in de app zie ik eh, Nienke nog. Nienke stuurt, goedemorgen, het is niet te geloven. Sneeuwt het een keer in Nederland, zijn wij op weg naar Oostenrijk voor de wintersport. Maar extra vroeg vertrokken vanmorgen. Hopelijk blijven de, we de ergste sneeuw voor. Groetjes Nienke. Nienke, hele fijne reis en geniet lekker van de wintersport. Want ja, ik snap het ook wel, sneeuw in Nederland is leuk, maar op wintersport is sneeuw het aller, allerleukst. Dan nog een um, appje van Lin, waar ik erg om moest lachen. Goedemorgen, Luc. Eh, vandaag lekker richting Tessel vanuit het mooie eh, Brabant. Voor dan moet je in end. Wil je even een oproep doen aan alle mensen die niet kunnen rijden met dit weer? Blijf in godsnaam thuis. Dan kan ik tenminste gewoon doorrijden... en hopelijk ook voor donker weer veilig thuis zijn bij mijn vrouwtje. Werkseluk, groetjes Lin. Lin, ik heb bij deze even je voorgelezen. Ik hoop dat iedereen die niet kan rijden thuis blijft. Maar het probleem met mensen die niet kunnen rijden... is altijd dat ze het zelf niet doorhebben. Every time Started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, podemos. Hey, eh. la noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Y solo la miré, me gustó, me pegué, invité y Hey, eh. un reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. Excuse me, baby boy, just had to dance with you now there's nobody in it that comes close to you. No, your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we are full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it. It started when I looked in her eyes, I got ghosts and I'm like, dynamos. Yeah. stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Oh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that, give me that boom. noche está para un reggaeton lento. De esos que no se bailan hace tiempo.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 Een hele goede morgen. Het is eh, Mattie en Marieke de pre-party waar je naar luistert. 7 over half 5 ochtends. Ik ben Luc van de redactie. Zometeen eh, Davina Michel. Duurt te lang. Dat zou zomaar eens eh, een beetje de track van de dag kunnen worden. Als je nog de weg op moet en met z'n allen achter elkaar heel langzaam rijdt over de besneeuwde wegen. Want langzaam maar zeker is het weer begonnen met sneeuwen. Er komen veel mooie foto's binnen via de app van Q. Gerben die is onderweg. Morgen, hier begint de sneeuw net en moet als eerste auto het spoortje rijden. En inderdaad, even een foto van uh, ja, sneeuw die voorbij het raam langs waait. Een witte weg en eh, Gerben is de eerste die daar zijn wandelsporen doorheen gaat. Gerben rijdt lekker veilig. Martijn die is alweer vroeg eh, zout aan strooien stuurt hij. En Swerus laat weten dat ook in Zeist het nu een beetje begonnen is met, met sneeuwen. Dan is er ook nog Esmeranda, die zegt... lekker onderweg met mijn vriend in de vrachtwagen. Nou, dat ziet er heel erg gezellig uit. Dat je gewoon lekker met z'n tweetjes een beetje in die sneeuw zit. Hoog en droog in de vrachtwagen. Dan is er ook nog Lucie. Lucie, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ik zat nog aan je te denken van, zal die nu ook weer zo vroeg zijn? Maar je komt steeds vroeger, joh. <laughs> Gezellig. Nou, ik zou zeggen, ik hoop dat je je slaapzakje mee hebt. Want je weet maar nooit, hè? Misschien kom je niet terug. Nee, dat klopt. Een fijne show. dreigende woorden dreigende woorden van Lucy. Eh, Lucy, leuk dat je weer luistert. Ja, ik was vandaag wel heel erg vroeg. Ik dacht, ik rij even voor de storm uit. Dus rond een uurtje of vier stapte ik hier eh, de studio al binnen. Vind ik helemaal niet erg, vind ik alleen maar heel gezellig. Kijk, Annemarie die komt ook binnen, zie ik nu. Hallo Annemarie, goedemorgen. Ze zwaait achter het eh, glas. Dat klinkt heel dubieus, die zin, maar... Eh, <laughs> <laughs> hoe duur? Hoe duur? Nee, nee, geintje, geintje. Goedemorgen Annemarie. Annemarie is binnen. Annemarie, aanwezig. Dat is super, die is veilig ook hier bij Q-Music aangekomen. Nee, ik was er dus al om vier uur en inderdaad, Lucie zegt het. Ja, heb je je slaapzakje mee? Ik heb dus serieus wel al twee dagen lang een, een gevulde weekend tas met kleding en met eh, toiletspullen mee... Voor het geval je ergens strand. Voor het geval, ja, wij zijn om tien uur s ochtends zijn we hier klaar met de ochtendshow. Nou, dan gaan we nog vergaderen. Dan gaan we nog dingen bedenken voor de andere dagen. Nou, weet je, de werkdag stopt niet per se om tien uur s ochtends hier. En dan, om, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat dan vervolgens heel Q-Music ingesneeuwd is. Hebben we een paar zitzakken hier in de hoek leggen. En dat ik dan gewoon blijf slapen. Ja, ik ben er wel op berekend. Dus ik heb inderdaad wel gewoon, eh, gewoon spulletjes, eh, spulletjes mee. Nicky die stuurt nog goedemorgen onderweg naar het vliegveld... Eh, voor een reis naar Australië. Jullie nog een fijne uitzending. Nicky, ik hoop echt dat je vlucht gaat. Hou me even op de hoogte, want ik ben, ben heel benieuwd. En Jacco Leon van der Linden, mooie naam vind ik dat zeg, wauw. Goedemorgen Luc, ik ben net onderweg richting de vrachtwagen... en dan op pad om de boeren te voorzien van varkensvoer. Het zal straks wel glibberen en glijden worden op de boerenweggetjes. Ja, dat denk ik ook wel naar Jacco, Jacco Leon.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 als ik probeer, een beetje eh, voorzichtig probeer te rijden vandaag. Oei. Maar goed, maar niet uit. Succes vandaag. Dankjewel eh, Peter voor je bericht en eh, voor je succeswens. Ik zal kijken of ik minder harde beukers kan draaien. Maar zometeen komt Lost Frequencies er wel aan met Crazy. Na de Ramruns op Q-Music. so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them crazy. Lost Frequencies, Crazy of Q Music. Goedemorgen, Samantha. Ja, goedemorgen, Luc. Daar ben ik dan. Ik zag jouw story op je Insta en ik dacht... oh, je bent al op de radio te horen. Dus ik was snel opgestaan, oh, snel, opgefrist. En nu ben ik erbij. Dus ik zou zeggen, zet me maar op de gastenlijst. Ja. Eh, ja, heel veel mensen succes, sterkte. En eh, eh, ja, ik kan gelukkig lopen naar mijn werk. Dus ik heb er gelukkig verder geen last van. Nou, nou fijne dag gewenst.